Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NOS 3. De racistische teksten die tijdens Oud en Nieuw op de Erasmusbrug in Rotterdam stonden... zijn strafbaar. Dat zegt het Openbaar Ministerie, dat nu een onderzoek gaat doen naar de projectie. Op de brug stonden rond 12 uur teksten als Vrolijk Blank 2023... White Lives Matter en Zwarte Piet deed niks verkeerd. Volgens de OM is vrijheid van meningsuiting wel belangrijk... maar houdt die vrijheid op als je aanzet tot discriminatie. De gasprijs is weer hetzelfde als voor de oorlog in Oekraïne. Dat is ruim vier keer zo laag als tijdens de piek in augustus. Gas kost nu zo'n 73 cent per kuub. Al zie je dat nog niet terug op je energierekening. Komt doordat er een verschil is in de gasprijs van het moment... en de prijs die energieleveranciers betalen als ze net inkopen. Check dus even bij je leverancier wat je van die daling gaat merken. En een treintje pakken in het Verenigd Koninkrijk gaat vandaag een stukje lastiger. Op veel plekken zie je lege perrons, want het spoorpersoneel staakt. Ze willen meer salaris. Deze reiziger is inmiddels wel een beetje klaar mee. I'm sick of it now it's all week. It's every day this week. So uh, it's get, you know, I do sympathise for them, but now I'm getting a little bit sick of it because uh, what would I do without this line? be stuck. Helaas voor deze vrouw is het na vandaag nog niet voorbij. De staking gaat nog tot en met zaterdag door. En dan nieuws over deze diertjes. Ja, panda's. Twee reuzenpanda's uit de dierentuin van Edinburgh moeten terug naar China omdat ze niet met elkaar wilden seksen. Het gaat om mannetjespanda Yang Guang en vrouwtje Tian Tian. In 2011 verhuisden ze naar de Schotse hoofdstad met de bedoeling dat ze jonkies zouden maken. Maar het klikte voor geen meter. De dierentuin doet nu aan kunstmatige inseminatie om toch die babypanda's te krijgen krijg je nog het weer op de meeste plekken bewolkt en zo'n 12 graden.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 like an eagle in air, swirling around in the wind, way too fast. Strap your seatbelt, we are on our way on the road, with full speed ahead. Pack your water skis, we're dancing after a boat. This will be such fun. Time goes by, my dear, like a blink of an eye, running like rivers in spring, way too fast. flowers in spring way too fast. Time goes by, my dear, like an eagle in air, swirling around in the wind way too fast. Strap your seatbelt, we are on our way on the road with full speed ahead. Pack your water skis, we're dancing after a boat This will be such fun. Time goes by, my dear, like a blink of an eye, running like rivers in spring, way too fast. Een hele goede morgen, luisteraars. Hartelijk welkom op deze eerste zondag nieuwe jaar. En eh, we zijn er allemaal. Het is eh, altijd een traditie. Een traditie. Ja? Het is een traditie dat we de eerste uitzending voor het nieuwe jaar... met alle presentatoren doen. Nou, het aantal presentatoren aanwezig is iets uitgedund. Sommigen zijn eh, ver weg en anderen hebben andere bezigheden. En ja, iedereen weet het natuurlijk. Gisteravond was het 31 december. En bij sommigen is het misschien wel heel erg laat geworden. Maar ik ben niet, gelukkig niet alleen, want naast mij zit hier nog... Peter den Boer en Edward Rauwers. Heren, hartelijk welkom. Ja, welkom. En hoe was jullie eh, eh, eh, ja, jaarwisseling? Is dat allemaal goed verlopen? Het is <laughs> allemaal goed verlopen. En ik kijk jaarlijks altijd uit naar... als het één uur geweest is... dan zwenk ik altijd naar de BBC... Want daar heb je een live-uitzending met Jules Holland. Oh ja, ja, ja. En zijn een fantastische band met ongelooflijk mooie artiesten. En dat is elk jaar eh, weer een feest. Hoe te nanny. Ja. ja. <laughs> Nou, ik, ik kan me herinneren toen ik in Sampoort woonde, lang geleden. Toen woonden naast mij Schotten die eh, ja, naast mij woonden mensen die waren in Bilbao aan het werk, tijdelijk. En toen was iemand uit Schotland die moest in Nederland werken. En die heeft naast mij gewoond. En wie schetst mijn verbazing om eh, één uur s'nachts op nacht kom hij eh, langs met een grote fles whisky en een bruin brood. En eh, liep hij door de straat en nodigde hij de mensen uit op een eh, nieuwjaarsparty. Dus er zijn altijd mooie belevenissen. Edward, heb jij nog iets uh, bijzonders? bijzonders. Nou ja, ik kijk altijd weer uit naar het nieuwe seizoen. Het, of het, nieuwe jaar met concerten die er weer aan gaan komen. Dus speciaal kijk ik uit naar de trompetist Jeremy Pelt. Die ergens in het voorjaar volgens mij in in Nederland gaan komen. Maar eh, ook in de krocht, denk ik, zijn een aantal eh, heel interessante concerten weer eh, het, ja, de komende maanden. Oh, dat is mooi om daar even aandacht aan te schenken natuurlijk... wat op het programma staat dit jaar voor de jazz. Mijn naam is Alko Beuving en ik heb ook een hele rustige jaarwisseling gehad. We hebben nog wat visite uitgenodigd. We moesten allemaal afbellen vanwege de griep... want dat schijnt toch wel behoorlijk rond te waarden in Nederland. Of corona, dat is ook zo'n ziektetje waar mensen toch door moeten thuisblijven ja, er is eigenlijk maar één nummer waar we mee kunnen starten. En dat is het nummer van Sundra, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. to you. Happy New Year to you. Happy New Year to you. Happy you. Happy New Year. Ja, het blijft wel een hele merkwaardige vogel, die Sunra. Heb ik eh, een beetje een mysterieuze figuur ook in de, de jazz. Maar wat hij zei is natuurlijk waar. We hopen dat het voor iedereen een fantastisch eh, jaar gaat worden. Uh, ja, we hebben een, eh, een, een eh, we hebben zitten met z'n drieën, dus we hebben gewoon allemaal wat muziek meegenomen. En we gaan er gewoon iets moois van maken. We zitten vlak na de feestdagen, dus er zitten nog wat eh, nieuwjaarsmuziek tussen. Er zit nog wat misschien verlaten kerstmuziek tussen. <laughs> Peter, heb jij iets speciaals waarvan je zegt, nou, dat laat ik vandaag horen, dat vind ik heel mooi? Mm, niet speciaal, wel een beetje de trend in de... Uh, de jazzy dancewereld. En dat is eh, de jive. De jive is helemaal weer terug. Eh, op allerlei parties eh, wordt er weer gejived. Dus ik heb wat stukken in die stijl mee. Oh, leuk, leuk. Ja. Edward, heb jij, zeg je, nou, dat is natuurlijk leuk om vandaag nog even aandacht aan te schenken. Nou, ik heb eh, eh, Samara Joy eh, weer meegenomen. Die had ik toen ze het debuutalbum had ook gedraaid. En ja, die, die maakt wel furoren. En ze zit nu bij Furf Records. Beetje in de stijl van Sarah Vaughan zingt ze. En het spreekt zeer veel mensen aan, denk ik. ze, ja, ze is pas 21 of 22, maar ze, ze zingt heel met een stem, met een autoriteit. Dat is ongelooflijk. Ja, eh, is Amerikaans geloof ik, hè? Ja, ja. Ja, uh, prachtig cd, ik, ik ken hem. En eh, Zelf heb ik de muziek, dat was een artikeltje in Jazz Times, denk ik. Of Jazzism in het Nederlands, dat weet ik niet meer. over Rob Langerijs. En daar werden ook een aantal muziekstukken in genoemd. Die heb ik eens opgezocht. En dat is ook wel de moeite waard. Dus daar laat ik er ook een paar van horen. Dus, dat, dus al met al hebben we een gevarieerd programma. En ja, tot mijn grote verbazing zag ik dat er nog een cd'tje uitgekomen was van Dr. John. Ik ben een groot liefhebber van Dr. John. Maar hier werd bijgezegd, dit is echt de aller, aller, aller laatste cd... want de beste man is alweer een poos geleden overleden. Dr. John met het nummer Funny How Time Slips Away. One, two, three, four... hello My, it's been a long, long time. I'm doing, I guess I'm doing fine. It's been so long now since I saw you. It's only yesterday. Ain't it funny how time slipped right away? till the end of time. Now that's the same thing you've told me. Seems like just the other day. Ain't it surprising? Our time just slips right on away. kenmerkende stem van Dr. John. Voorheen de Night Tripper. En hier met dat prachtig nummer Funny How Time eh, Slips Away. Ja, naarmate je ouder wordt lijkt het inderdaad wel of de tijd steeds sneller gaat. Ik had ook dit weer, eh, jaar het gevoel dat de tijd het hele jaar zo weer omgevlogen was. Eh, ik maak plaats voor Edward, die ook prachtige muziek heeft meegenomen. Ja, eh, met het eh, nieuwjaar, begin van het nieuwjaar... word je vaak ook een beetje nostalgisch. kijk weer terug naar het afgelopen jaar. Dat is het volgende nummertje, Nostalgia. En dat is dus van die Samara Joy, wat ik al eh, net zei haar debuutalbum onder eigen naam, Samara Joy, dat sloeg in als een bom. En daardoor verdiende ze een contract bij dat grote Verve-label. En ja, ze past eigenlijk moeiteloos in die traditie van grote jazzzangeressen als Sarah Vaughan. Ehm, ja, ik ben wel benieuwd wat ze in de toekomst gaat doen. Of ze nog wat meer het avontuur gaat zoeken. Ze zit nu voornamelijk in dat eh, klassieke jazz repertoire. Maar ik zou zeggen, ga in ieder geval luisteren. Samara Joy, Nostalgia. perfection, heaven's very essence that you were a shining star to me. The way you smiled was a work of art, you wouldn't believe how it thrilled me. We used to talk on the phone till three, it made my mother so angry. And when we shared our first dance Underneath the moon and starlit sky I knew that you were mine I figured after all this time And all these years together All the memories made That you would be tired by now it should have grown dull or stagnant. But with each passing day, there's never a moment and I regret saying hello, miss. How you doing? I would like to know you. You brushed me off immediately, gave me the coldest shoulder I've ever received, which made me want to get to know you even more. That's when I ran into you at the bookstore, your hair pinned back while listening to music make your move now before it's too late. Don't let her get away, be brave. And then I said, darling, if you'll just give me a chance, I'll treat you like a queen. My world is yours. That was 50 years ago today. Despite the ups and downs, I wouldn't change a thing. It's hard to think of my life without you. I don't think I'd make it. You're my anchor through every storm that's ever come our way. And I'm not just talking, I mean what I say. If you don't believe me, I'll just have to spend the rest of my entire life showing how much you mean to me. I'll sing, I'll dance, I'll shout it from the highest mountaintop. All this to say that still so in love with you. Nostalgia hit me as I recalled the day I knew that I loved you. And now the feelings are just as strong as when I first laid eyes on you. A vision of perfection, heaven's very essence, I believe you're all I'll ever need. Long as I live, I'll love you for all eternity. And I'm so glad you chose me. Eh, nou ja, dat was dus uh, Nostalgia van uh, die Samara Joy, Linger a While. je draaide daarvoor een stukje al, wat ook toevallig Nostalgia heet. Nostalgia in Times Square. En dat is een nummer oorspronkelijk van Charles Mingus. En dat komt van een album Myth and Wisdom eh, van een aantal artiesten die onder contract staan bij dat Positone label in Amerika. Dat is een eh, bekend label, jazzlabel. En die hebben een serie heet The Blue Moods. Waarbij ze muziek eh, gaan uitbrengen van, van muzikanten die een beetje in de vergetelheid zijn geraakt. de eerste in die serie is dus van Charles Mingus. En het nummertje heet Nostalgia in Times Square. En dat Blue Moods bestaat uit Diego Rivera, dat is de saxofonist Art Hirahara, pianist Boris Kosloff, de bassist en Joe Stresser The Drummer. Uh, ja, zeg geweldig album Myth and Wisdom. Nostalgia in Times Square. vision of perfection, heaven's very essence that you were, a shining star to me. ja, doordat we met z'n drieën muziek hebben uitgezocht... zit er nog wel wat verschil in de, eh, de, de soort muziek die we draaien. Maar dat maakt het ook wel grappig en uitdagend. En zelf had ik iets klaargezet van Louis Belsen, een drummer niet geheel onbekend. En die speelt samen hier eh, eh, het bekende nummer Johnny Comes Lately... Hij doet dat met de Just Jazz All Stars. Waarin onder andere zitten Billy Strayhorn op piano... en Clark Teddy op de trompet. Louis Belsen, Johnny Come Lately. En... verzamelaar van kerstmuziek. Ik heb er werkelijk, ik weet niet hoeveel cd'tjes eh, in de loop der jaren eh, eh, in de kast staan. En een de laatste aanwinsten is Simone Kopmaier. Simone Kopmaier is een Oostenrijkse jazzzangeres. En die heeft dit jaar, of ik moet zeggen 2022, een kerstcd uitgebracht. Ja, welke jazzmuzikant heeft het overigens niet gedaan, moet ik zeggen. En daarvan een bekend nummertje, The Most Wonderful Time in the World, Simone Kopmaier. Komt-ie. Simon Simone Kropmeijer ga ik nu eh, iets draaien van eh, Harry Carney en zijn band. Harry Carney, de Barton sax. En in zijn band zit onder meer de slagwerker Louis Belson... die we net ook al in beeld hadden. En het is een klassieker van Billy Strayhorn. Take the A-Train. Thank in dezelfde tijdsperiode. Allemaal producties van uh, eh, Mr. Norman Grant. En we gaan nu luisteren naar de Illinois Jacket en his band The Port of Rico. En we horen onder meer uh, Ferry Green, Ray Brown en Illinois Jacket op de sax. rustig verder met eh, mooie jazzmuziek. Eh, de, dit was een keuze van Peter. Ik mag zelf weer een nummertje eh, op de draaitafel leggen. En dan kies ik toch voor Good Old Chad Baker. En ook deze beste vriend heeft ooit een kerstcd'tje gemaakt. En die had de toepasselijke titel Silent Night. Maar het nummer wat ik gekozen heb is het volgende Nobody Knows the Trouble I've Seen. Nou, we hebben een jaar achter ons natuurlijk waar de nodige trouble te zien was. En hier, Chad Baker. oh, hmm say you'll wait. Ja, dit was eh, de, bekende pianist Eric Reed met Paula West... Eh, van een cd'tje Merry Magic. En after the holidays, ja. De feestdagen zijn voorbij en het leven gaat verder, zou ik bijna zeggen. Edward, ja, ik blijf even bij de pianisten. Eh, bij, bij het voorbereiden van een programma als eh, ZFM Jazz kom je soms mensen tegen. Ja, ik ben ze nooit eerder tegengekomen. Het blijkt toch eh, lang al bezig te zijn. En dat gaat om de volgende dame. De, ze heet Eliza Hilton. een beroemde achternaam natuurlijk. En ze komt uit Californië. Eh, ze heeft een Nederlandse link. Schijnt dat haar grootmoeder eh, van en grootvader van vaderskant uit Nederland kwamen. Maar eh, ze maakt geweldige muziek. ze is ook nog een schilderes. ja, ze, brengt eigenlijk elk jaar wel een album uit, tot mijn verbazing. Ik ken haar dus niet. En ze heeft dus net een nieuw album uitgebracht. Dat heet Paradise Cove. En dat gaan we ook, het titelnummer, daar gaan we naar luisteren. Dat is oorspronkelijk van Dizzy Gillespie, geloof ik. Uh, Liza Hilton op piano. Thank you. Hilton, eh, Paradise Cove. En eh, het eerste uur van ZFM Jazz zit er alweer bijna op. En eh, ja, we bereiden ons voor op het tweede uur. En we zitten hier in de studio met Peter den Boer, Edward Rauwers en Auke Beuving. En volgens traditie maken we met elkaar zo'n programma. Misschien dat we in het tweede deel ook nog... Eh, een van de collega's had wat eh, muziek opgestuurd. Misschien dat we kunnen, eh, dat ook nog even kunnen draaien. Dus ja, wat mag je het tweede uur verwachten? Nou, in ieder geval muziek van... Benjamin Herman. Ik zie staan... ja, ik heb ook wat muziek meegenomen van de, de Cinematic Jazz. Een van mijn favoriete jazzsoorten. Kortom, we, ze hebben nog veel op stapel staan. Ik zou zeggen, pak er een kop koffie bij. Misschien ben je nog een beetje brak van gisteravond. Tot na de klok. Oh, the shark has pretty teeth, dear. And he shows them pearly white. Just a jackknife has my keys, dear. 3FM jullie allemaal fijne dagen en een voorspelling